Volgens Britse media wordt Hayward overgeplaatst... naar aanleiding van zijn optreden als crisismanager... bij het bestrijden van de olieramp in de Golf van Mexico. Volgens critici heeft hij de gevolgen van die ramp onderschat. Gisteren lekte uit dat Hayward waarschijnlijk in oktober gaat werken bij TNKBP, een Russisch oliebedrijf waarvan BP voor de helft eigenaar is. Of hij een ontslagvergoeding krijgt is niet bekendgemaakt, maar in de pers is gemeld dat Hayward 14 miljoen euro meekrijgt. Het Pentagon heeft de jacht geopend op degene die geheime Amerikaanse defensiestukken heeft gelekt aan de website Wikileaks. Op die site staan meer dan 90.000 documenten over de oorlog in Afghanistan. Pentagon verwacht dagen en mogelijk weken nodig te hebben om uit te zoeken hoe groot de schade is. Het Witte Huis heeft gezegd dat het uitlekken van de gegevens gevaarlijk kan zijn voor Amerikaanse militairen. In Amsterdam-Noord zijn 32 woningen ontruimd tegenover de flat waar zondagavond een gasexplosie was. Binnen is meetapparatuur geplaatst om te zien of er asbest ligt. Bij de explosie vlogen brokstukken met asbest in het rond. Gisteravond laat ging de politie de huizen langs en riep de bewoners op te vertrekken. Veertig mensen zijn ondergebracht in een hotel. Als er bij hen thuis geen asbest wordt gevonden, mogen ze vandaag terug naar huis. Bedrijven die zaken doen met het buitenland doen het goed. Volgens het economisch bureau van ING boekten exporteurs van groente en fruit... het eerste kwartaal een groei van 25 procent. De handel in grondstoffen en halffabrikaten nam met 20% toe. Bedrijfstakken als de horeca en de detailhandel hebben nog steeds last van krimp. En in de bouwsector gaat het ook dit jaar slecht. Het weer zon, in de loop van de middag van het westen uit steeds meer bewolking en aan het eind van de dag regen.